Lot Lewin met het NOS Journaal. Een zogenoemde Grand Trump en de Russen. Er wordt onder meer gekeken naar de rol van oud-campagnemanager Paul Manafort... en de voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Op 21 december moeten de Catalanen naar de stembus. De Spaanse regering heeft het Catalaanse parlement afgelopen avond ontbonden en de bestuurders ontslagen nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Daarop stemde de Spaanse Senaat ervoor om het zelfbestuur in Catalonië in te trekken. De centrale ministeries in Madrid nemen het bestuur van Catalonië nu tijdelijk over. In Antwerpen heeft de politie 41 mensen aangehouden na een massale vechtpartij. Zeven mensen zijn gewond geraakt. Belgische media melden dat een groep aanhangers van de Koerdische PKK Turkse bewoners provoceerde regisseur Alejandro Iñárritu krijgt een speciale Oscar voor een virtual reality installatie. Hij vertelt met nieuwe technieken een verhaal over Mexicaanse immigranten en opent daarmee nieuwe deuren, vindt de Oscar-organisatie. In de installatie worden bezoekers zelf virtueel opgejaagd alsof ze immigranten zijn. In de 90 jaar dat de Oscars zijn uitgereikt zijn er maar 18 van zulke ere-Oscars uitgereikt voor technische ontwikkelingen.